uur. City Dijkers met het NOS Journaal. De elf mensen die zijn omgekomen toen een man inreed op een menigte in de Canadese stad Vancouver... waren tussen de 5 en 65 jaar oud, heeft de politie bekendgemaakt. Ze vrezen dat het dodental nog verder zal stijgen... omdat meerdere van de gewonden nog in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Zaterdagavond reed een man in op bezoekers van een straatfestival in Vancouver... De politie denkt dat er geen sprake was van terrorisme... maar dat de man wel bewust op de menigte heeft ingereden. Hij is aangeklaagd voor acht moorden. De Amerikaanse president Trump roept Rusland opnieuw op... om te stoppen met aanvallen op Oekraïne. Trump zegt teleurgesteld te zijn in de Russische president Poetin... Trump wil dat hij stopt met aanvallen en aan tafel komt om een deal met Oekraïne te sluiten. Eerder had Trump al gezegd dat hij het gevoel heeft dat hij door Poetin aan het lijntje wordt gehouden. Omdat Rusland door blijft gaan met aanvallen. De Amerikaanse president wil zo snel mogelijk een einde maken aan de oorlog in Oekraïne. Maar tot nu toe lopen die gesprekken op niets uit. De Duitse minister van Defensie Pistorius is het niet eens met het voorstel van Amerika... om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Hij zegt dat Oekraïne zoveel van, zoveel van zijn grondgebied aan Rusland moet opgeven... in ruil voor een staakt het vuren, dat dat neerkomt op een capitulatie. Amerika stelt voor dat Oekraïne de gebieden die Rusland nu heeft veroverd opgeeft. Het gaat dan om gebieden in het oosten van het land en Schiereiland de Krim. Voor het eerst heeft Noord-Korea toegegeven dat ze troepen hebben ingezet om voor Rusland te vechten in de oorlog met de Oekraïne. Noord-Korea zegt dat ze hebben geholpen met het bevrijden van Russisch grondgebied. Waarschijnlijk gaat het dan om Koersk, de regio net over de grens... die Oekraïne vorig jaar voor een groot deel had veroverd. Het weer, het is een heldere nacht. Het is 3 tot 7 graden. Morgen wordt een zonnige dag. Er staat weinig wind en in de middag wordt het 19 tot 23 graden.